maar wat dat voor dingen zijn is niet bekend. Save the Children zegt dat uitzetting helemaal niet kan... omdat alle 1200 medewerkers in het land de Pakistaanse nationaliteit hebben. De strijd tegen IS kost de VS 8 miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers die het Pentagon heeft vrijgegeven, voorafgaand aan een debat in het Amerikaanse congres over de kosten van de strijd. Sinds de luchtaanvallen in augustus begonnen is er 2,4 miljard euro uitgegeven. Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal heeft de tweede wedstrijd op het WK in Canada met 1-0 verloren van China. De eerste wedstrijd won Nederland nog met 1-0 van Nieuw-Zeeland. In dezelfde pool speelde gastland Canada nu met 0-0 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Canada gaat aan kop in de pool met vier punten, gevolgd door China en Nederland met allebei drie punten. De Spaanse koning Felipe neemt zijn zus Cristina de titel hertogin van Palma de Mallorca af. Cristina kreeg de titel van haar vader in 1997 bij haar huwelijk. Waarom Felipe zijn zustertitel afneemt is niet bekendgemaakt. Volgens Spaanse media heeft het te maken met mogelijke betrokkenheid van Christina... bij het corruptieschandaal waarin haar man verdacht is. Artiest en DJ Gerard de Vries is overleden. Als cowboy Gerard had hij in de jaren 60 en 70 enkele hits met nummers als Het Spel Kaarten en Giddy Up Go. Als DJ presenteerde de Vries programma's als Kookpunt en Nashville, Tennessee bij zeezender Veronica en later Tros Country. Gerard de Vries was 81 jaar. Een lichtproject uit Emmen heeft in Spanje een internationale prijs gewonnen. De Hondsrugtunnel won in de categorie stedelijke en landschapsverlichting. De 235 meter lange tunnel heeft ledverlichting die constant van kleur verandert. Het weer zondag bij 25 tot 30 graden pas tegen of in de avond neemt vooral in het zuiden de kans op een onweersbui toe. Dit was het ZFM Verkeersupdate.